Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een fout in de softwarecode op een van de IT-netwerken van Defensie... heeft de grote storing van gisteren veroorzaakt. Minister Brekelmans zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat het om werk van kwaadwillenden ging. De storing zorgde voor grote problemen bij hulpdiensten, de kustwacht... de Koninklijke Marechaussee, gemeente, de GGD en DigiD. En ook Eindhoven Airport werd geraakt. Daar konden de hele dag geen vliegtuigen landen en vertrekken. Eind van de middag waren de grootste problemen weer voorbij. Telegram-oprichter Pavel Durov wordt vervolgd in Frankrijk. Dat meldden de Franse autoriteiten nadat hij vanmiddag voor de rechter moest verschijnen. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het toestaan van criminele activiteiten... waaronder kindermisbruik en drugshandel. Telegram doet amper aan moderatie, waardoor criminelen vrij spel hebben. Durov mag het proces in vrijheid afwachten, maar mag Frankrijk niet uit. De van oorsprong Russische miljardair werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Frankrijk. In het centrum van Helmond is een meisje van anderhalf zwaar gewond geraakt na een val uit een raam van de derde verdieping. Volgens de politie logeerde de dreumes bij haar oma omdat haar ouders in het buitenland zijn. Het gebeurde gisteravond op de markt. Op dat moment zaten de terrassen rond de woning vol. Het kind is per ambulance naar een traumahelikopter gebracht. Het condoomgebruik onder 15-jarigen in Europa is flink gedaald... blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minder jongeren beschermen zich tijdens seks... waardoor ze meer risico lopen op SOA's en ongeplande zwangerschappen. Tien jaar geleden beschermde 70% van de jongens en 63% van de meisjes zich met een condoom. In 2022 gebruikte nog maar 61% van de jongens en 57% van de meisjes een condoom. De WHO roept op tot betere seksuele voorlichting. Het weer vannacht een graad of 17. Vanaf de ochtend bewolkt, maar ook vooral zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in Limburg.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 van ZFM. Every single boy I know is thinking that he's in control. Nothing you can do to break his stride, cause he's Mr. Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. you'll always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. Automatic, there's nothing you can do in overdrive. She's pushing every button that she finds. She's really got your motor running high, and you know she's taking over your body.